Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Banken zijn bereid 70% van de Griekse schulden kwijt te schelden. Dat zegt topman Homme van de ING-bank tegen de NOS. ING onderhandelt samen met andere banken met Griekenland over een verlaging van de schuld. Het aanbod van de banken betekent dat de helft van de Griekse schuld aan banken wordt afgeschreven. Daarnaast zou een deel van het staatspapier omgezet moeten worden in langlopende obligaties met een lagere rente. De Grieken hoeven alleen nog maar ja te zeggen, al dus ING-topman Homme. De therapie van de zorginstelling Different voor homo's is geen anti-homotherapie. Dat antwoordt minister Schippers op Kamervragen. Ze baseert zich op een bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de instelling. De minister zegt dat de therapie van Different niet gericht is op genezing van homoseksualiteit. Als bij de inspectie alsnog melding wordt gemaakt van zo'n behandeling, zal de inspectie dat natrekken en maatregelen nemen, al dus Schippers. Het dodental als gevolg van de kou in Europa is opgelopen tot 60. De koude golf heeft in Oekraïne aan 30 mensen het leven gekost. De meeste van hen waren dakloos. Oekraïne heeft het leger ingezet om te helpen met noodopvang van daklozen. In Polen kwamen zeker 21 mensen om het leven. Een aantal van hen stierf door koolmonoxidevergiftiging, veroorzaakt door kapotte kachels. In Groot-Brittannië is een voormalig topman van de Royal Bank of Scotland zijn riddertitel kwijtgeraakt. Het gaat om Sir Fred Goodwin, die als topman verantwoordelijk was voor de overname van een deel van ABN AMRO. Die overname pakte verkeerd uit en de Britse overheid moest 45 miljard pond investeren om RBS te redden. Goodwin werd in 2004 geridderd, juist vanwege zijn enorme drang naar uitbreiding. Als topman van de Royal Bank of Scotland deed hij de ene overname na de andere. Het weer, het blijft droog, minima vannacht van min 6 tot min 11. Morgen opnieuw zonnig met een stevige wind, middagtemperatuur min 3 graden.